Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op veel plekken in het land zijn vuurwerkshows voor de jaarwisseling afgelast of uitgesteld vanwege de harde wind. Zo gaan de vuurwerkshows in Amsterdam niet door. Twee lichtshows op het Museumplein in de hoofdstad gaan wel door en ook de nationale vuurwerkshow in Rotterdam gaat volgens nog door. Veel vreugdevuren zijn vanwege de harde wind van vandaag al gisteren aangestoken, zoals in Den Haag. Nederlanders hebben dit jaar 118 miljoen euro uitgegeven aan consumentenvuurwerk, meldt de vuurwerkbranche. En daarmee is het verkooprecord van twee jaar geleden verbroken. Toen was het bedrag 115 miljoen. Door vuurwerk is een aantal mensen gewond geraakt. Zo raakt in Kamperland in Zeeland een jongen van 13 waarschijnlijk zijn hand kwijt. Hij liet een illegale Cobra 6 ontploffen. En die heeft de explosieve kracht van een handgranaat. In Nijverdal raakte een man gewond toen een vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Surinaamse oud-president en legerleider Desi Bouterse wordt zaterdag gecremeerd. eerste kerstdag werd bekend dat hij was overleden. Vermoedelijk één of twee dagen daarvoor. Eind vorig jaar was hij veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de decembermoorden. Sindsdien was hij spoorloos. Vermoedelijk hield hij zich schuil in de jungle op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Paramaribo. Bouterse krijgt in verband met zijn veroordeling geen staatsbegrafenis. Vanwege het niet doorgaan van de nieuwjaarsduik in Wijk aan Zee... is er 800 liter ertessoep over... die eigenlijk zou worden uitgedeeld aan de deelnemers. De organisatie zegt dat de snert alsnog goed terecht komt. De voedselbank neemt de soep over. Voor de duizenden mutsen met de naam van de sponsor... is overigens nog geen bestemming gevonden. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen en een stevige zuidwestenwind. Die neemt aan zee toe tot stormachtig met kans op zware windstoten. Rond de jaarwisseling is het een graad of 7. Nieuwjaarsdag nog steeds veel wind en later ook regen.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 De laatste zondag van het jaar, dat is een feit. Welkom bij ZFM Jazz op zondag. Een van de langstlopende programma's van eh, ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd. Twee uur lang jazz. Peter den Boer is de samensteller en de presentator. Eh, onderwerp. De rode draad, kerst en eindejaarsmuziek. Want uh, het zal toch niet zo zijn dat er honderdduizenden mensen prachtige kerstplaten gemaakt hebben... En dat we die alleen maar draaien op kerstdag of de, de twee dagen ervoor. We hebben een maand lang eh, allemaal kerstmuziek gehoord. Commerciële kerstmuziek op allerlei zenders. En ik ga vandaag, omdat het gewoon nog in de kerstweek is... pareltjes draaien uit de commerciële, zogeheten, oh, uit, de, uit de, eh, de platenkast met jazzartiesten die bijzondere jazzmuziek maken. Onderwerp, ander onderwerp, commercie in de jazz. Eh, om brood te verdienen moeten eh, muzikanten ook eh, dingen doen in de commercie. Ja, dat kan ook. En ik ga ook nog een itemje besteden aan de vergeten muziek van de Ramblers... en de niet de leuke liedjes zoals Wie is Loesje. Maar instrumentaal muziek en laten horen hoe fantastisch ze eigenlijk waren. Nou! Genoeg te doen, twee uur lang. Jazz op zondag. Mulder en Mulder openen dit programma. All the rest of my day is positive man. I'm a regular monster. How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. can be almost bliss, just as long as I get my Ja, en zoals ik eh, dit programma altijd start met een legendarische trio Mulder en Mulder... Eh, heb ik op de draaitafel een cd die ze destijds gemaakt hebben. Met eh, onder meer Jules Hagens, de zanger. En uh, van die cd laat ik horen... Baby, it's cold outside. Vivian Mulder en Jules Hagens. I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've got to go away. Maybe it's cold outside. This evening has been been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like my mother will start to Beautiful, worry. what's your and hurry? father will be pacing the floor. Listen to the fireplace. So really Beautiful, please don't Well, hurry. maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's this No drink? caps to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks I swell. ought to say no if i At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my I really pride? can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, baby, it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold out there. The answer is no. But baby, it's cold outside. How lucky that you so dropped in.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 don't you see? How can you do this thing to There's me? There's got to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. Least there will be plenty implied. If you got pneumonia and I... Really Get over that old doubt. Maybe it's cold outside. Maybe it's cold. first December. Just watch those icicles fall. on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? Holiday, I've Got My Love To Keep Me Warm. Dat zijn allemaal opbeurende woorden in deze kille dagen. Ik heb op de draaitafel een cd uit uh, 1986, 83 zelfs. Eh, een fantastisch begeleidingsorkest bestaande uit Frits Landsbergen, vibrafoon, Frans Bouwmeester, de Steadyman op de contrabas... Korbakker piano, Bernard Berghout op de klarinet... en Hans Dekker op het slagwerk. En die gaan begeleiden een dame die eh, twee weken geleden nog in het Concertgebouw stond... op haar 83ste. En het klonk als een klok. En dan heb ik het over Madeleine Bell... En we gaan luisteren naar een prachtige klassieker. Am I Blue? just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman who's only human, the kind you'd feel sorry for. Well, I woke up one morning round about dawn voegen we niks meer aan toe. Am I Blue, Madeleine Bell. Het volgende onderwerpje in eh, deze uitzending van eh, Jazz op zondag... is eh, de commercie in de jazz. En met name de kerstplaten. Daar begin ik dan althans mee. Elk zichzelf respecterende artiest heeft wel een uh, kerstcd gemaakt. In welk genre ze ook waren, of eh, uit, in welke, welke hoek ze ook speelden... er moest en zou altijd wel van eh, al die artiesten een kerstplaat komen. Country, de blues, de pop... maar ook heel veel jazzmuzikanten hebben kerstmuziek opgenomen. Dat was een soort ongeschreven wet. Als je goed was, dan ging je dat doen. Zo ook eh, de vocale jazz die niet zo vaak aan bod komt als uh, barbershop koor of als uh, meerstemmig groepje. En in dat kader is het interessant om te luisteren naar de Deep River Quartet. Een Nederlandse groep van hoog niveau die een aantal jaar geleden plotseling ophield door het overlijden van de tenorzanger en eh, muzikale leider Dick Rietveld. Ik heb eh, twee voorbeelden van kerststukken. Het eerste is een heel mooi meerstemmig. Fantastisch zong. Het waren allemaal gescholden stemmen. Oh Little Town of Bethlehem. Oh, ABCD line above thy deep and dreamless sleep, the silence. star go by. Yet in thy dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in so we pray, cast out our sins and enter in. Be born of us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us Abide mooie stemmenverhouding, mooi opgenomen. En allemaal klinkend als een klok, waarbij ook nog eh, twee van de vier zichzelf begeleiden. Ik laat nog één stukje horen. En dat is een eh, klassieker. Die is door velen opgenomen, maar ieder op zijn manier, zoals ik al zei. En dat is eh, Blue Christmas. Wederom de Deep River Quartet. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't mean a thing if you're not here with me, I'll have a blue Christmas, most certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. Ooh. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, even thinking about you. I like to see decorations of red on a green Christmas tree. But they won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, most certain. And when that blue heartache starts hurting, You'll be doing alright with your Christmas all white, but I'll have a blue, blue Christmas. Yes, I'll have a blue commerciële jazz. Eh, sommige mensen halen hun neus daarvoor op. Wat natuurlijk niet, mijn inziens, altijd terecht is. Eh, welk liedje je ook eh, speelt. Als je dat via een zogenaamde jazzopvatting speelt. Dan is daar niks mis mee. Want je hebt natuurlijk, om het in grote lijnen te zeggen... de originele speciaal gecomponeerde jazz-songs en jazzstukken. Maar het merendeel zijn allemaal stukken die eh, ooit ergens anders vandaan komen... en die dan verjest tussen aanhalingstekens zijn. Een voorbeeld daarvan is een eh, cd van de Dutch Winkelers Band... en die is genaamd Hit Souvenirs. En daar staan alleen maar commerciële stukken op... Ehm, eh, die door de, de swing in de jaren 60, toen was het heel populair. Toen moest ook brood op de plank komen. Dus toen dachten ze, we gaan gewoon meedoen met eh, stukjes. Eh, Dominique zat er op Blueberry Hill. Het thema van Bonanza. Bij Mebis Shane. Walk in the Black voor Marina. Nou, je, te veel om op te noemen. Ehm, een voorbeeld van een stukje wat natuurlijk weer wel heel mooi gespeeld wordt. Dat is eh, een stuk uit de Jantjes, die jaren 30, in 61 opgenomen. En ehm, de titel is Omdat ik zoveel van je hou. En zij hebben dat genoemd Old Amsterdam. Oscar Klein op de trompet. Dick Kaart, trombone. Peter Schilper, klarinet. Arie Lichthart, gitaar. Bob van Over op de bas. En Louis de Lucenet op het slagwerk. Música even eh, het verschil in subtiliteit te laten horen. Nog één stukje van deze cd. En daar hoor je hoe ongelooflijk strak de gitaar en de bas zorgen voor een, een waanzinnige swing sound.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 Daar hebben vele mensen, heb ik eh, ondervonden... Eh, zo links en rechts herinneringen als een, uh, een, orkest... die Nederlandse liedjes zelf maakte... en waarvan er veel zijn blijven hangen. Wat ze evenwel ook konden... is uh, hele mooie ingetogen instrumentale stukken... knappe stukken doen... die eh, in een bezetting van tien of elf man... altijd klonken alsof het een gigantische big band was. Wanneer ooit een Nederlands orkest... tot de verbeelding van vele generaties heeft gesproken... dan zijn dat de Remblers geweest geweest, de oude Remmers, Want tot op eh, de dag van vandaag zijn ze nog steeds springlevend. Uiteraard in verschillende bezettingen. Veranderende repertoires, maar toch. Vanaf het eerste optreden van de band in september 26 in Amsterdam... tot heden hebben ze geschiedenis geschreven... Eh, waarvan 38 jaar lang onder leiding van Theo de Masman. Ik ga laten horen in dit programma ZFM op, John, op zondag. ZFM Jazz op zondag zelfs. Eh, een stuk Meditation destijds opgenomen in 1935. En als gast hadden ze de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Coleman Hawkins. de Ramblers met Meditation. En als eh, speciale gast hadden ze Coleman Hawkins zo weggelopen uit het orkest van eh, Duke Ellington. Nog een stukje van de Ramblers, de Broadway Shuffle. En daar kun je goed horen hoe ze met z'n elfen... onwaarschijnlijk ingetogen, swingend, strak en gedisciplineerd spelen. En het stuk heet Broadway Shuffle. Thank you. gedisciplineerd orkest gesproken. Count Basie, die gaat op het volgende stuk dat op de draaitafel ligt... Frank Sinatra begeleiden. Sinatra heeft heel veel opgenomen met het orkest van Nelson Riddle... maar maakte soms uitstapjes. En in dit geval hebben we een live opname. Sinatra at the Sands with Count Basie and his orchestra. En allemaal gearrangeerd ja, door Quincy Jones. Als je geld hebt en je pakt het goed aan... dan werpt dat zijn vruchten af. Luister naar eh, de subtiliteit en de uitbundigheid... van het orkest van Count Basie... met uh, meneer Frank Sinatra... en het stuk One for My Baby and One for the Road. That's by the late Victor Young. This is the part in the program where we sing a drunk song. Drunk songs are usually done in small bars and bistros in the wee hours of the morning. Usually talked or sung by a fellow who's got problems, like uh, his broad flew to coop. with another guy and all the bread. So if you will, uh, if you will assume the position of a bartender. It's the way these guys behave. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and another one for the road. I know the routine. Put another quarter in the machine. I feel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Just make it one for my baby. and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And if I'm gloomy, please listen to me. till it's tucked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Anyway, thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it's gonna explode. Make it one for my baby. another for the road. meneer Sinatra... gaan we naar de instrumentale muziek Sonny Stitt. Een van de eh, Amerikaanse jazz-saxofonisten die veel betekend hebben. hij behoorde tot de bebop-muzikanten. was zeer productief. 200, eh, meer dan 100 albums op zijn naam. En zijn bijnaam was The Lone Wolf vanwege zijn aanhoudende reizen en zijn toewijding aan de jazz. En we gaan luisteren naar Sonny Stitt in een prachtige ballad. Uh, hij op alt sax Walter Davis piano, George Duvivier dus komen we heel vaak tegen op de contrabas en Jimmy Kop op het slagwerk. En het stuk heet At Last. Ja, maar dat is eh, natuurlijk wel uh, andere koek. We gaan wel luisteren naar Sonny en niet nog eens naar meneer Sinatra. Sony stit En het eerste uur, het eerste uur FM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Zit er alweer bijna op. Na de break eh, is er nog een uur. En dat gaan we vullen met de mooiste dingen. En we horen nu al... Eh, <laughs> we horen nu al het orkest van Frits Kate en de Dutch Dixieland All Stars...